9 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De Hans Hogeschool in Groningen heeft een miljoenenclaim neergelegd bij de NAM. Met het geld wil de school zijn gebouwen aardbevingsbestendig maken, meldt RTV Noord. Het gaat om een bedrag tussen de 60 en 120 miljoen euro. Een exact bedrag kan de school niet noemen... omdat de bouwnormen voor het aardbevingsgebied nog niet duidelijk zijn. De hogeschool gaat ervan uit dat de NAM betaalt... omdat het bedrijf verantwoordelijk is voor aardbevingsschade. De politie heeft tot nu toe acht tips binnengekregen over de liquidatie gisteren in Zaandam. Onder de tips is een aantal heel interessante, zegt de politie. Gisteravond besteedde tv-programma Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak. Op de dag werden gisteren in een woonwijk in Zaandam de Amsterdamse crimineel Lucas Boom doodgeschoten. De vermoedelijke vluchtauto die brandend werd gevonden in Amsterdam-Noord is een belangrijk aanknopingspunt voor de politie. In de buurt van die auto werd een man aangehouden en hij zit nog vast. Steeds meer basisscholen kiezen voor kortere lesdagen. Uit een enquête van Duo Onderwijsonderzoek blijkt dat volgend schooljaar iets meer dan de helft van de scholen nog het traditionele rooster heeft. Een paar jaar geleden was dat nog ruim drie kwart. Veel scholen kiezen roosters waarbij kinderen kort lunchen en een stuk vroeger klaar zijn. Meestal wordt gekozen voor de variant waarbij de kinderen op woensdagmiddag vrij zijn. Er komt een standaardmaat voor handbagage in vliegtuigen. Nu heeft elke luchtvaartmaatschappij nog eigen regels... en dat leidt tot irritatie bij de incheckbalies. De internationale luchtvaartorganisatie IATA heeft nu met ruim 250 maatschappijen afspraken gemaakt... over het nieuwe formaat van 55 bij 35 bij 20 centimeter. Op de koffertjes en tassen komt een plaatje waarop staat dat de IATA het formaat heeft goedgekeurd.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 Op de A15 bij Rotterdam richting Europoort voor het knooppunt Vaanplein 2 kilometer staat er een vrachtwagen met meerdere lekke banden. Daardoor loopt het weer vast op de A16 vanuit Breda richting Rotterdam. En er is ook nog eens een keer een ongeluk gebeurd.